De verwachting was, de industrie gaat verduurzamen. Dus fabrieken schakelen over van bijvoorbeeld aardgas naar groene stroom. Eh, dat gaat veel stroever dan gedacht. Door allerlei eh, problemen. Eh, bijvoorbeeld het stroomnet zit vol. De industrie heeft te maken met heel veel concurrentie, hoge prijzen. En daardoor blijft die verduurzaming achter en stijgt ook de, de vraag naar groene stroom niet. En dat betekent ook dat er minder behoefte is aan windmolens op zee. Groene energieproducenten reageren teleurgesteld. Een van de belangrijkste politieke tegenstanders van de Turkse president Erdogan moet de gevangenis in. Het gaat om Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul. Die werd in maart opgepakt en nu is hij veroordeeld voor het bedreigen en beledigen van een aanklager. En krijgt een celstraf van één jaar en acht maanden. Imamoglu is van oppositiepartij CHP. Die noemt deze zaak een politiek proces, zegt correspondent Mitra Nazar. Ja, de oppositie zegt dat er hier een duidelijk plan achter zit om Imamoglu uit te schakelen in de politieke arena. Want ja, hij is de grootste bedreiging voor Erdogans macht op dit moment. Eh, de oppositiepartij zelf wordt ook geteisterd door rechtszaken. Om de havenklap worden de partijleden en burgemeesters opgepakt. Dus ja, we kunnen wel stellen dat de regering eh, de aanval op de oppositie eh, behoorlijk aan het opvoeren is. En ook niet van stoppen wil weten. In 2028 zijn er presidentsverkiezingen in Turkije. En goed nieuws voor mensen die afhankelijk zijn van liften in het Amsterdamse OV. Vervoerbedrijf GVB wil alle liften en roltrappen gaan vervangen omdat ze verouderd zijn en het daardoor vaak niet doen. Vorig jaar bleek uit onderzoek van AT5 dat in ruim een derde van de metrostations de lift het niet doet. Het duurt nog wel even voordat het gefixt is. GVB wil er in 2027 aan beginnen. Het weer, het droogt op steeds meer plekken op.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 Op die lijst stonden gegevens van 28 leden van de vrouwenvereniging binnen het koor met seksistische teksten. Onder de verdachten zijn ook makers van de lijst. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Gouda is doodgevonden in Scheveningen. Het gaat om een man van 53 uit Eindhoven. Hij is de ex van de 39-jarige vrouw die gisteren op straat in Gouda werd doodgeschoten. De politie gaat eruit dat de man zichzelf om het leven heeft gebracht. missionair minister Van Wil moet van de Raad van State beter onderbouwen... waarom niet alle vluchtelingen uit Jemen asiel krijgen. Volgens het huidige beleid mogen Jemenieten alleen blijven als ze persoonlijk gevaar lopen. De Raad van State vindt dat hij dat niet goed heeft gemotiveerd. Het weer, veel buien, later droog en zonnig bij 21 graden. Dit is ZFM. with Dance with me. it feels. It's my life. No one can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited.